De RDW gaat onder meer de merken Volvo, Opel en Kia onder de loep nemen. Getest wordt of de uitstoot op de rollerbank ongeveer gelijk is aan die op de weg. En Volkswagen heeft bij bijna 100.000 benzineauto's gesjoemeld met brandstofverbruikcijfers en de uitstoot van CO2. Dat zegt de Duitse minister Dobrindt van Verkeer. Gisteravond maakte Volkswagen bekend dat het concern had gelogen over de koolstofdioxide-uitstoot van maximaal 800.000 auto's. En daardoor kan het brandstofverbruik van de auto's hoger zijn dan de eigenaren denken. Het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft vanaf begin volgend jaar een vondelingenkamer als eerste ziekenhuis in Nederland. Er zijn nu alleen vondelingenkamers bij particuliere organisaties. Het Zwolse ziekenhuis vindt dat moeders in nood een goede plek moeten hebben waar ze hun kind kunnen afstaan. De vrouw kan in de kamer anoniem praten met een hulpverlener. Vrachtwagens die voldoen aan zware veiligheidseisen zouden via een aparte toegangsweg naar de Eurotunnel moeten kunnen rijden. Daarvoor pleit Transport en Logistiek Nederland. Deze vrachtwagens hoeven dan minder streng gecontroleerd te worden, zodat ze sneller in Engeland zijn. Vooral voor trucks met dagverse producten zou dit een oplossing zijn. In Pakistan zijn zeker 16 mensen omgekomen toen een fabriek bij de stad Lahore instortte. Er wordt gevreesd dat er nog 150 mensen onder het puin liggen. Het leger is ingezet om hen uit het puin te bevrijden. Waardoor de fabriek is ingestort is nog onduidelijk. Er werd een verdieping bovenop het pand gebouwd. Het weer, is bewolkt en er kan wat regen vallen. Vanavond wordt het geleidelijk weer droog. Morgen opnieuw bewolkt met kans op lichte regen. Middagtemperatuur ligt rond 16 graden. Dankjewel. Dit was het NOS. ZFM, Even kijken naar de situatie op de weg. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen nu op de A1 richting Amersfoort... tussen Watergraafst, Meer en Diemen aan ongeluk... Richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden over 8 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Utrecht-Leidse Rijn over 10 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep 6. De A10 tussen Nieuwendam en knooppunt Amstel. Daar staat 3 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Hoograven 5. Tussen Voorburg en Haag Centrum 2 kilometer na een ongeluk. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 9 een kapotte vrachtauto op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Ik heb een themaliedje ingestudeerd op mijn hondharmonica... en we behandelen een klacht. Stef en Stijn. Oh jee, oh Jean zo meteen ook Wings to Fly in haar First Aid Kit. Het is My Silver Lining. Goedenavond. but I'm scared. geleden wonnen ze de Voice of Holland. En een jaar later <laughs> produceren ze alleen nog maar flops. Maar wel sommige die best wel tof zijn. Wings to Fly. En je hoort ook First Aid Kid, My Silver Lining. Wat leuk dat ze er zijn, die lieve Stef en Stijn. Kortenavond, woensdagavond, tijd voor uh, Stef en Stijn. En eh, Stijn die is even Sjaak afhaakt. Of Stijn afhaakt, is net hoe je hem wil noemen. Hij uh, moest even werken. Hij is net verhuisd naar Den Haag. Dat heeft hij uitgebreid verteld, vorige uitzending. En nou ja, goed, <laughs> hij werkt nu fulltime voor een baas. Maar hij was even vergeten te vermelden dat hij ook een radioprogramma had mensen kan je bouwen, hè? Dus eh, vandaag moet je het even met eh, mij alleen doen. Maar ik heb wel een leuke uitzending voor je. Ik heb geoefend, jongen, deze week. Want eh, zeg maar, ik krijg wel eens te horen van... je hebt een mondharmonica-item. En voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben... wat we doen, we spelen een liedje... Ik speel een liedje op mijn mondharmonica. En dan moet jij raden welk liedje dat is. En ik heb toch wel mensen gehoord, het is erg lastig. Dus ik heb nu gewoon echt geoefend. Ik heb gewoon een hele week, elke avond, even voor het slapen gaan... heb ik dat ding gepakt en ben ik er een beetje mee gaan kloten. Dus ik hoop dat je hem herkent vanavond. En ik ga er nu ook een hint bij geven, zodat het even iets makkelijker wordt. Dat is meteen in Ra Ra Ra, wat speel ik op mijn mondharmonica. En we hebben ook een leuke Maurice Jonge Hond. En dat zometeen. meteen. Ik zeg wees welkom bij een nieuwe Stef zonder steen. Oké allemaal, die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Oké, al ben je er klaar voor, het is tijd om te gaan zingen. Staan met z'n allemaal op. Pak elkaar lekker stevig vast. hand op je hart, hè. We hebben geen volkslied nodig deze zomer, dus dan maar dit. Het is weer tijd, die woensdagavond. Waar staat je radio op? Je radio op 106.6. Dat is ook het enige wat je in deze blabberde regio kan ontvangen. Ze zijn weer even losgelaten. kwaliteit, net als op SBS. Ik wil dat jullie allemaal staan en allemaal amazing Here we go, here we go, here we go. Het is Stefan Stijn op CFM. Ja, Stefan Stijn op CFM. Hoor je die emotie in de snik? Het is gewoon onbeschrijfelijk. Je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier wel zijn? Maar je bent hier voor. Met Alex Cardino, I'm in love. Wanna Do It hier bij ZFM. Hey, ehm, Rudimental die zou in eerste instantie in de Heineken Musical staan op 21 november. Daar eh, zouden ze een Nederlandse tour geven. Ze zijn natuurlijk ontzettend populair. De nieuwste single Rummer Mail doet het goed. En Feel the Love, dat eh, blijft zo'n klassieketje. Dat als die tijdens noodlanding gedraaid wordt, dan ga je helemaal los. Maar ze hebben helaas hun tour moeten verzetten. Uh, gaat om de gehele internationale tour. Dus mensen die kaartjes hadden, die kunnen nu op 10 maart terecht. Ook nog steeds in de Heineken Musical. Je kaartje blijft uiteraard geldig. En wij van CFM geef natuurlijk geen kaarten weg. Je denkt, dat gaat ik uit mijn eigen fokken betalen. Maar ik ga ze wel draaien. All alone as you look through the door Nothing left to see can't take no more. Lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key. Cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. I can show you how heb het eh, genoegen gehad om hem twee keer mogen eh, gezien te hebben tijdens het ADE. En eh, wat hij allemaal heeft meegemaakt tijdens het ADE, daar heeft hij een aftermovie van gemaakt. En ik kan iedereen aanraden die een beetje zin heeft om een feestje... om die video te checken. Staat op zijn Facebook Oliver Helden, Shade of Grey... en daarvoor Rudimental met Ed Sheeran, Lay It All On Me. Bij CFM. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. de Hond, hond. Viel de buit tegen of was deze inbreker vanwege een andere reden gefrustreerd? De politie Utrecht vond na een inbraak dit opmerkelijke briefje van een dief... met een tekst Gierige Rijk. Tja, inbreker, daar sta je dan. Al je criminele inspanningen bij deze inbraak in onze wijk. Viel het rendementje wat tegen. Je achtergelaten boodschap aan het slachtoffer is duidelijk. Ik zou zeggen, kom eens langs, dan hebben we het een keer over. Dat heeft de politie op de Facebookpagina geschreven. Ja, leuke vraag over diefstal deze week. En eh, hij is vrij persoonlijk, dus als je het leuk vindt... mag je ook anoniem reageren. Helemaal prima. Je kan uh, reageren via de mail steffensteinsjfm.gmail.com. Gaan we niet je e-mailadres voorlezen, zo flauw zijn niet. Of wel? Nee hoor. at gmail.com of Twitter Stef en Stijn. Ik heb wel eens wat gestolen, dat is de vraag van deze week. Optie A. Ja, ik heb wel eens iets duurs gejat. Ik lapte toen de regels aan mijn poepgat. Optie B. Wel eens een snoepje of een koekje. Daarom wint ik geen doekje. Optie C. Nee, stelen is verkeerd. Ik heb gewoon voor mijn geld geleerd. Of D. Ik steel alleen je moeder. Wat geldt voor jou? Laat maar weten. Stef en Stijn gmail.com Of Twitter jouw antwoord. Dat is Stef en Stijn op Twitter. do you scream my name? When we're in your imagination, I know that you hate how much I be on the road and how I be working late all night at the studio. I know you're a woman and I know you've got needs. But I know that you never, you never sneak out on me, no, no. So how do you do it when it be like three o'clock in the morning? body you it when you in that bed all alone. Show me, show me, show me. Show me, show me, show me. Girl, come through and let's do what we do in your imagination. When I'm gone, show me how you pretend. Girl, you gotta show how do you bend your knees? How do you bend your knees? How do you watch your back? How do you watch your back? How do you yeah. scream my name? Hey. When we're in your imagination, do I be all on top of you? Do you be on the bottom? And do we use protection? If we do, you know I got 'em. Yeah. Do we skip the foreplay? Tell me, do we 69? Do you prefer a quickie or do we go hard all night? I wanna know what turns you on. Swear I'm dying to know, baby. So I can be all that and more. my name. your imagination. Ik word er wel een beetje hitsig van, dat uh, eh, mailt Mike via de mail. Ik ook wel een beetje, snap ik wel. Leuk liedje, man. Ik denk dat als je in bed ligt en je deze... dat je best een leuke avond hebt samen. Erik Bellinger. Dat is de naam. Hij heeft een, eh, beetje een, eh, een remix-koffer gemaakt... van eh, Pure Imagination, een track uit Shaki en de Chocoladefabriek. En Hop, the sex is gone. Maar heel mooi liedje van gemaakt. Erik Bellinger dus, Imagination, hier bij CFM. meteen Justin Bieber, Adele en een klacht. Nou, als dat geen moeite waard is om te blijven luisteren. Dat allemaal zometeen eerst je weerupdate. Verspreid een bui, ook veel plaatsen met droog weer. Vannacht dan wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen is het bewolkt en soms wat regen. Maar in het zuidoosten droog en regelmatig zon. Het wordt 13 graden op de Waddeneilanden. Tot 17 graden in Brabant en Limburg. Vrijdag is er vrij veel bewolking. Soms de zon en vooral in de avond vanuit het westen regen. Met 15 tot 19 graden wordt het ietsje zachter dan vandaag. En dan je verkeersupdate. We beperken ons... Tot vertragingen langer dan 7 minuten. En op de A-wegen, want er staan 48 meldingen. De eerste is op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. Bij 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost... daar 5 kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van 13 minuten. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michiels-Gestel en Zaltbommel... daar 9 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 24 minuten... komt door een ongeval. En daar op de A2 Sertogenbos-Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel... een afsluiting van de linkerrijstrook. Komt door datzelfde ongeval ongeval. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Breukeren daar 5 kilometer. Stilstaand verkeer gaat je ongeveer 11 minuten extra reistijd kosten. De A4 tussen Roelevarensveen en Hoogmade, daar 2 kilometer langzaam het verkeer, 8 minuten. Ehm, de A10 um, ehm, Watergraafmeer, de Nieuwe Ring, tussen Duivendrecht en Amsterdam-Oud-Zuid, daar 4 kilometer langzaam het verkeer. En daar de hoogte van Knoopert de Nieuwe Meer een omleiding ingesteld door een ongeval. Verkeer richting Zaandam volgt Amersfoort, dat kan via de A10 Zuid en de A10 Oost. De A10 de Nieuwe Meer Koenplein tussen Amsterdam-Sloterdijk en knooppunt Koenplein, daar 2 kilometer stilstaand verkeer 12 minuten... komt door een ongeval en daardoor tussen Amsterdam, Hemhavens en knooppunt Koenplein een wegafsluiting. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek 2 kilometer, daar ongeveer 7 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Lunette... daar een afsluiting van de linkerrijstrook komt door een pechgeval. En naar Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn... Um, ehm, 2 kilometer langzaam verkeer kost je 8 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en de Meren... daar 2 kilometer stilstaand verkeer. Dat ga je gaat je 11 minuten extra reistijd kosten. De A27 Gorkum-Utrecht, de helft van knooppunt Rijnsweer... is een omleiding ingesteld, komt door een ongeval. Verkeer richting Hilversum kamp Amersfoort volgen via de A28 en de A1. En op de A27 Gorkum-Almere tussen de Veemarkt en Hilversum... 13 kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van ongeveer 30 minuten. Dat komt door een ongeval. En daardoor ehm, op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en knooppunt Eemnes... twee afgesloten rijstroken. Verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordelo en de Merwerdebrug... daar 6 kilometer stilstaand verkeer is ongeveer 8 minuutjes. De 58, Tilburg-Breda tussen Goorlen en Gils... een ongeval gebeurd bij hectometerpaal 44.0... en daar tussen Tilburg, eh, Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reesel... 4 kilometer stilstaand verkeer ben je ongeveer 16 minuten kwijt. De A73, de laatste melding Maasbracht Nijmegen... tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik, 4 kilometer stilstaand verkeer... komt er bergingswerkzaamheden, kost je een half uur... en daardoor tussen Haps en Kuik een afsluiting van de linkerrijstrook. Voor kortere vertragingen en vertragingen op de N-wegen... kan je zelf even checken vid.nl. Staan er ook nog vijf flitsers op de A12 Utrecht-Arnhem... tussen Ede en Oosterbeek bij 112.2. De A79 Heerlen-Maastricht tussen Meersen en Hulsberg... daarbij 6.4. De A20 Rotterdam-Gouda tussen het hoogte van Nieuwekerk aan de IJssel bij 40.2. De a 28 Meppel-Hogeveen hoogte van Meppel daar bij 118.0. En de laatste op de A12 de Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens... daar voet van het gas bij 146.8. Ik was laatst in een eh, hele, hele drukke bar. En eh, ik zie een ongelooflijk mooie chick zitten. Dus ehm, ik eh, slik gewoon een beetje mijn onzekerheid in. En ik stap op haar af en ik vraag van... joh, kan ik je wat te drinken aanbieden? En die vrouw die kijkt mij aan en die roept keihard... zodat die hele overvolle kroeg haar kan horen... wat me in mijn kont neuken! En de hele kroeg die lacht mij natuurlijk een beetje uit... en ik trek me helemaal terug. Ik ben helemaal rode kop. Het is verschrikkelijk. En ik ga zo in een hoekje staan. En even later, als ik die vrouw naar me toe loop... en ik heb wel zoiets van, hmm, dus ze zegt, het, spijt me...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 do you mean? sorry Ik was heel even afgeleid. Je hebt zeg maar... Linda de Mol, die heeft een appje gemaakt met Linda. En eh, daar maakt ze allemaal video's voor. Dus ze doet een beetje een compilatie van wat populair is op YouTube en op tv. Wat je gezien moet hebben. En ze maken eigen content. En het boeide me niet zo heel veel. Maar ik zag op de Instagram van Kimberly Klaver... wat ik echt een van de meest knappe Nederlandse actrices vind die er is... dat zij een programma maakt voor Linda TV... Ehm, waarin ze in bad gaat met, met mensen en dan gaat praten. En ze ging in bad met Laura Verster, wat ik ook een van de knapste artiek, of, eh, artiesten van Nederland vind. En ik zit het even te kijken, ze zit een beetje samen zo in het soep. Eh, eh. Goed, door met de show. Ja, helemaal niet belangrijk. Phew, dat was intens. Goed, ehm, ik heb een mailtje gekregen, een klacht... Ai, dat is toch nooit leuk om te krijgen. Ehm, hoi Stef en Stijn. Ehm, ik vind jullie een hartstikke leuk programma hebben. Het enige ding is, ik vind die muziek af en toe zo verschrikkelijk hard. Kan dat iets minder? Groetjes Marjan. Ja. Nou weet je Marjan, dan, dan zal ik nu speciaal voor jou even een plaatje draaien. Ik heb speciaal voor jou iets uitgezocht. Moet je luisteren. Vind je dit wat, Marjan? Toch lekker relaxed, beetje ontspannen. Beetje in een meditatiehouding. Kijk, het wordt, ook, het wordt iets rustiger hoor. Ja, dat is minder. Is dat goed? Of zou ik gewoon Ed Sheeran doen voor je, die 18? Ja, beter hè. Nou Marjan, speciaal voor jou, omdat we tof vinden dat je luistert.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 I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna, what you gonna do with that dessert? Do what, do I, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da. Are you saving that dessert for me? Cause if you want, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like a drug. I want it all day long. I'm addicted like a wrong. What you gonna, what you gonna do with that dessert? Do what, do I, dee, that? dee, that? Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you can work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. Yeah, they try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. Yeah, they try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. day long, all day long, I want it all day long. What you got what you with that dessert? 106.9 ZFM. in the ceiling. Eh, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? daarvan nog Darwin Desert. Dan meteen Dirty Loops hit mij Eerst tijd voor de uitslag van Maurice de Jonge Hond. Maurice de Jonge Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge week was de stelling... ik heb wel eens wat gestolen. We gaan eens even kijken naar de antwoorden. Terechtgekomen op de vierde plek. Um, optie B. Wel eens een snoepje of een koekje, daarom wint ik geen doekje. Terechtgekomen op de derde plek. Ja, ik heb wel eens iets duurs gejat. Ik lapte toen de regels aan mijn poep gehad. Terechtgekomen op de tweede plek. Ik steel alleen je moeder. En terechtgekomen op de eerste plek, de apotheosia. Wat zijn jullie allemaal brave burgers in het Zandvoort. Nee, stelen is verkeerd. Ik heb gewoon van mijn geld geleerd. Dank jullie wel voor al jullie antwoorden. Ik geloof er helemaal geen kant. van. En dan heb ik nog één uh, apart antwoord uh, gekregen. Van mijn meisje. Je weet wel, die kan prachtig zingen. Dat klinkt ongeveer zo. Unbelievable sights. Indescribable feeling. So, in tumbling, freewheeling, true. Endless diamond sky. En die laat weten, ik heb jouw hart gestolen. Ah. Schatje, ik hou van je. Serieus, tof dat je luistert. Het is Stefan Stijn, ZFM, met zometeen hier Miley Cyrus Party in de USA. Ook Oudjen komt eraan. En ik ga iets spelen op mijn mondharmonica... wat de sfeer meteen je huiskamer of auto in gaat brengen. Dat allemaal zometeen. First, I came off wil ik dan opdragen aan mijn meisje. Dirty Loops, hit me. Blauw. Hit me. Lekker liedje. Wat een smash blijft dit. Hier bij CFM. ik denk dat de drummer hierna wel even een flesje spa rood heeft eh, lopen zuiver. Dirty Loops, hit me bij ZFM. Zometeen, dan zijn we bij je terug. En ik heb echt in het mondharmonica liedje. Ook gewoon om hem daarna te draaien. Dat vind ik gewoon echt Echt waanzinnig tof. Ook hits onderweg nog van Jen en Lady Antebellum. Party in the USA van Miley Cyrus staat ook nog voor je klaar. Ik zou zeggen, graag tot zometeen.